Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand bij een afvalverwerker in Vlaardingen kan nog de hele nacht stankoverlast geven, waarschuwt de veiligheidsregio. De brand brak aan het begin van de middag uit in een loods met bouwafval. De brandweer zette blusrobots in en kreeg ondersteuning van blusboten in de haven. Het blussen kan nog uren duren en dat kan ook stank betekenen in een deel van Vlaardingen, Maasluis en Rozenburg. De laatste Nederlandse Normandië-veteraan is overleden. Max Wolf uit Arnhem was 14 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Vanwege zijn Joodse achtergrond vluchtte hij met zijn vader en moeder... en kwam als tolk terecht bij de Britse en Canadese troepen. Hij ondersteunde hem bij de bevrijding van Frankrijk, België en Nederland. Defensieminister Brekelmans noemt hem op X een moedige en inspirerende veteraan. Max Wolf was 99. De Amerikaanse regering van president Trump schrapt nog eens 450 miljoen dollar aan subsidie voor de Harvard Universiteit. De campus zou een broedplaats zijn geworden voor deugdzaamheid en discriminatie, staat in een brief aan de New Yorkse universiteit. Harvard heeft nog niet op de nieuwe bezuinigingen gereageerd. Vorige maand trok de Amerikaanse regering al 2,3 miljard dollar aan subsidie in. De universiteit stapte daarop naar de rechter. Een Britse man die 38 jaar geleden werd veroordeeld voor moord moet worden vrijgelaten. Nieuw DNA-onderzoek bewijst dat hij niet de dader is. In 1986 werd een barvrouw uit de buurt van Liverpool vermoord. Op basis van getuigenverklaringen werd een verdachte opgepakt, Peter Sullivan. Die ontkende, maar legde later toch een bekentenis af. Vorig jaar bleek uit DNA-onderzoek dat hij niet de dader kon zijn.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 Bojangles and for you. In worn out shoes. With silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high. And then he lightly touched down. I met him in a cell. In New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. <laughs> Lord, he talked of life. <laughs> Laughed, slapped his leg a step Said his name was Bojangles. Then he danced a lick. Right across the cell, he grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go the laugh he let go a laugh, <laughs> shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he, they just traveled about. soon as Dog Up and died, Dog Up and died. And after 20 years, he still grieved. He said I dance now at every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles. I'm ah, Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance. Dance, dance, please dance. I'm ah, Mr. Bojangles. Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Mm, dance again, Bojangles. Ja, geweldige entertainer, geweldige zanger over. Sammy Davis Jr. Joni Mitchell eh, heeft in haar eh, latere carrière eh, prachtige nummers opgenomen. Waaronder het door haar zelf geschreven Both Sides Now.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 I really don't know life. Ja, Joni Mitchell met haar zelfgeschreven nummer Both Sides Now. Ik eh, heb een aantal verzoekjes, eh, waaronder één voor Petra Dillema. Petra, leuk dat je weer een keer meeluistert. Eh, de boog kan ook niet altijd gespannen zijn. Ik eh, begrip dat je af en toe eh, ja, andere <laughs> dingen hebt... als alleen maar naar die oude duif luisteren bij Tussen App en Vloed. Maar als er dan Tussen App en Vloed wordt beleefd door Petra... dan wil ze ook mooie verzoekjes horen. Eh, ik heb een mooie voor je opgezocht waar je ook om gevraagd hebt. Het is voor mij een volkomen, moet ik eerlijk bekennen, onbekend werkje. Eh, hoe dat eigenlijk kan, want ik ken toch een hoop repertoire. Maar, maar deze was voor mij toch eventjes eh, not known, zeg maar. ik, ik ga voor jou draaien, Petra. Teddy Sims, Teddy Swims met Loose Control. Hier komt hij. me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? it's taking a toll on me trying my best to keep from tipping the skin off my bones. Don't you know? like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me voor mij een onbekende, voor Petra Dillema niet. Teddy Swims was dat met uh, bluesy nummer I Lose Control. En we gaan eh, verder met een eh, volgend verzoekje. Wat ook erg bluesy is. ken het vooral van Fleetwood Mac. Need Your Love So Bad. Maar Annemieke Vos koos voor de versie van Gary Moore. I Need Your Love So Bad. so bad. I need some lips to feel next to mine. Need someone to stand up. and it's time to go. That's when I need your love so bad. Why don't you give it up? Bring on home to me, or write it on a piece of paper, darling. alright. Listen to my plea, baby. Bring it home to me because I need your love so bad. beste bluesgitaristen die ik ken. Gary Moore was dat. Met uh, Need Your Love So Bad. Wat we, ik zei het net al. Voornamelijk kennen van Fleetwood Mac natuurlijk. Ja, ik ben eh, grote fan de laatste tijd luisteraars van Star is Born. Een film met eh, Lady Gaga en Bradley Cooper. En ik kan hem u van, ook vanavond niet onthouden. on the sky Burning in your eyes You look at me, babe, I wanna catch on fire It's buried in my soul Like California gold You found the light in me that I couldn't find So when I'm lovers in and the whole world fantastisch nummer. Een fantastische stem. En een eh, fantastische actrice-performer, Lady Gaga... samen met Bradley Cooper. Waar ik straks ook nog een mooi nummer van ga draaien. Dat kan ik u vast eh, beloven. Eh, u luistert altijd nog, luister naar Tussen App en Vloed. Met alleen maar mooie, rustige nummers. Waarom wordt ook deze, David Gates. Baby, I want you. Oftewel, meisje, ik wil je hebben. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about.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 Onthouden luisteraars, ze zijn allen zeg stofjes in de wind. Kansas, dat is in de wind. My Bread Away. Nou, dat heb je bij mij ook gedaan, Eva. Dankjewel. En wie hebben we aan de telefoon? Ja, goedenavond. Goedenavond, Willem. <laughs> ik herken je meteen, man. hoezo? Nou, ik herken jou uit duizenden. ja, is het zo? <laughs> Jawel, ja. ja. Ik ben niet de enige die belt natuurlijk. Niet de enige die reageert. ik weet dat je het eh, knetterdruk druk hebt. Ja, ik heb, het, ja, nou, ja, ik heb een paar verzoekjes inderdaad. Ja, gezellig altijd natuurlijk. Nou, ja, dat eh, doen we voor de dag. Jawel, en ik, ik doe mezelf ook steeds verzoekjes. Hè? Dus dan zeg ik, Charles, wil je even dit voor Charles draaien? Nou, dan, dan, eh, ja. En ja, wie ben jij dan om mee te zeggen? ja, ik durf mezelf nooit, nooit tegen te spreken. Dat gaat niet gebeuren. Ik heb, dat één, ik heb één keer gedaan. Ik kwam in een dilemma terecht. Nou, ik dacht, daar kom ik nooit meer uit. Ik moest bijna hulp zoeken, maar gelukkig heb ik mezelf toch kunnen redden. Kijk, kijk. Hey, maar eh, ja, jij bent nog aan de arbeid, denk ik. Hoe niet? Ik ben aan de arbeid, ja. ja. Ik heb eventjes een even de ronde gelopen, eh, een stuk. En ik denk, nou weet je wat, eh, ik, ik bel mijn goede vriend eventjes op. En eh, dan kan ik even genieten van een bakje koffie. En dan pak ik het tweede gedeelte. Speciaal voor jou onderbreek ik de ronde. Nou, dat oh. En hoe lang duurt nou zo'n ronde, Wim? Als je nou, dat hangt helemaal van de muziek af, want ik heb meestal doe ik de koptelefoon op de <laughs> oh, En loop ik nou bijvoorbeeld met Metallica, en dan doe ik er 12 minuten over en Bob Marley. Ja. En als ik maandag vertrek, ben ik er woensdag. <laughs> Kijk. <laughs> Ja, nee hoor, maar het is gemiddeld eh, anderhalf uur. Oh, dat is best wel, ja, best wel pittig. Pittel, hoor. Grote, ja, groot terrein, grote omgeving die je moet... Een eh, groot terrein, ik denk eh, acht gebouwen, waarvan uh, twee kantorengebouwen, vijf verdiepingen. en een van drie verdiepingen, maar je moet alles met de trap doen, want de lift mag je niet gebruiken als je alleen bent, hè? Oh? Als ja, het stuk gaat, dan wat dan ook, ja, niemand kan je eruit halen. Oh, er zit geen alarm op in die liften? Jawel, maar dat kan ik wel bellen. Dan gaat, maar, dan gaat bij mezelf de telefoon. <laughs> Is er niet iemand van je collega's die ook snoezen? Nou nee, we hebben, we hebben natuurlijk wel een eh, stormroutines, ja. maar goed. Eh, je moet gewoon niet met de lift gaan, dat is gewoon dat is niet goed. Stom. En eh, als je naar huis gaat, ga je ook niet liften, rij je zelf? Nee, ja, ik ben met de auto. Dan ben je met de auto, ja. Ja, dus, eh, wat stel jij toch weer een moeilijke vraag weer, vriend Duif? Ja, maar dat doe ik om jou een beetje op de, de proef te stellen. Hè? Dat je, <laughs> ah, dat je goed, goed wakker bent voor vrijdag, want dan gaat het weer gebeuren. Hè? Vrijdag gebeurt het. Vrijdag, dan zijn we er weer, ja. Ja, ja, vrijdag gebeurt het. En ehm, ik, eh, ik, ik heb vernomen, maar daar kan ik nog niet bij 100% zeker zeggen... dat wij een gast hebben, een hele bijzondere gast. Een bijzondere gast? Ja, een hele bijzondere gast. Oh, oh dat is eh, die meneer die vanavond uh, afscheid heeft genomen van de Tweede Kamer. <laughs> Hoezo, wie is er nu in echt dan? Nou, van, van Nieuw Sociaal Contract, daar de leider van, Pieter Omtzigt. Oh, maar daar hou ik me toch niet mee bezig, dat weet je toch. En jij zit toch ook in de politiek? Ja, in de lokale politiek. Ja, ook in de, lokale politiek. ja. ja, is voor mensen die een haarstukje nodig hebben. EVDB. EVDDB is het. Eerst vlees, dan de bodem. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar Pieter ja, het was weer tranen in de kamer. Hè? Ik weet niet gezien. Nee, je hebt het niet gezien waarschijnlijk, maar dat was in het journaal. Nee, was die, eh, gezien, Nee, en Faber eh, die is ook weg? Of? Nee, Faber die, is nog, eh, die zit er nog hoor. Die, Want eh, Faber die zou een dag met, eh, met een groep mensen naar de Efteling gaan. Of heb ik het nou helemaal verkeerd? Nee, dat heb je, dat die durft niet in de Bron, joh. Want de Bron is op de Efteling. Dus die, die achtbaan waar je zo naar beneden... Ja. Daar, doet, daar doet ze niet, hè. Want dan is ze bang dus dat ze dwars door de aardbodem heen zakt... en dan in Ter Apel terechtkomt. En dat, eh, ja, ik heb gehoord, ze hebben, ze hebben een, een, achtbaan naar haar geloof ik. Is dat zo? De Python. <laughs> dat zeg ik nou toch allemaal. ja, nou here we go, de loop, die loop, hè. Dat maakt een paar loepen die Pieter. Ben je er wel eens in geweest? Ben je er wel eens in geweest? Ja, ik ook. Ik ben er één keer, eh, één keer in geweest. Ik was uh, eh, 22 eh, euro kwijt aan los geld aan mijn bovengebit. Ik doe het nooit <laughs> Nee, ik ben, ik, ben, er zelfs wel een paar keer in geweest, dat ding. Ja, dat praat ik wel over een jaartje of tien geleden, hoor. Toen ik de Yesterday when I was young. Ja, maar toen was die Pieter nog veel kleiner hè, dan Jonkie nog. Ja, ja, ja, maar hij ging ook voorin zitten. Hè. Ging net zo lang in de rij staan dat ik voorin kon zitten. En, ja, eh, nou ja, meestal zat ik achterin, want ik probeerde toch het meeste uit mijn eh, geld te halen natuurlijk. Want eh, ja, ik het duurde bij mij langer Kijk. dan degene die voorin zat. Ja, ja. <laughs> Ik, uh, dat geloven alleen Belgen. Dat wel. <laughs> Ja. hey, vriend, ik heb een verzoekje. Oh, of de, oh, nou, vertel. Ramses Shaffi. Vivre. En dan Laat samen me. met al de liefste. Oh ja, oh, de, de uh, eh, Belle Histoire heet dat dan geloof ik. Ja, ik vind het goed. Ja. Nou, die ga ik voor je opzoeken. Ja? Dat gaat helemaal, nou, dat, gaat, dat, gaat, helemaal goed komen. Ja, en, dan gaan we nu even luisteren naar ook een hele mooie van Callum Blunstone samen met die Alan Parsons Project. En dat nummer heet Oud en Wijs, oftewel Old and Wise. Oh aan jou opgedragen, weer. Dankjewel, vriend. Oké, man. Tot vrijdag. Tot vrijdag. Hoi. Hoi. shadows approaching me. And to those I left behind, I wanted you to know you've always shared my deepest thoughts. winds will blow right Wise, Carl Blundstone. En ik had net Wim, eh, mijn collega Wim aan de telefoon. En Wim eh, je deed me een verzoekje maar, omdat ik allerlei dingen moest opstarten. En het ging allemaal zo snel. Ben ik <laughs> alweer vergeten wat het was.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 Maybe I'm just hanging around with my head upside down. It's a pity, oh yeah. I can't seem to find somebody good as wonderful baby as you. van Shelby Lynn. En het was een eh, nummer wat u natuurlijk kent van Dusty Springfield.